City Dijkers met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeven mensen omgekomen door een Russische raketaanval. Volgens Oekraïne werden er twee raketten op de stad afgevuurd... waardoor woningen en winkels beschadigd raakten. Onder de zeven slachtoffers zijn twee kinderen... en ook raakten 31 anderen gewond. De Oekraïense president Zelensky herhaalde na de aanval zijn oproep aan bondgenoten... om meer wapens en betere luchtverdediging naar Oekraïne te sturen. Op het EK is Denemarken uitgeschakeld door gastland Duitsland. De achtste finale eindigde in 2-0. Op het eind was er nog een derde doelpunt van Duitsland... maar dat werd afgekeurd vanwege buitenspel. De wedstrijd in Dortmund werd in de eerste helft nog enige tijd stilgelegd... vanwege onweer en hagel. Eerder op de avond is ook regerend kampioen Italië naar huis gestuurd. Zwitserland was veel sterker en won die achtste finale ook met 2-0. De politie heeft een man van 26 uit Breda opgepakt... omdat hij tientallen kilo's ketamine in zijn vrachtwagen had liggen. De man trok de aandacht van agenten toen hij gisteren slingerend over de A58 reed bij Etteleur. Toen de politie hem aan de kant zette en in zijn laadruimte keek... vonden de agenten meerdere tassen met ketamine. De drugs in de vrachtwagen zijn in beslag genomen. De man heeft een nacht in de cel doorgebracht en is vandaag door de politie verhoord. Frankrijk mag vandaag stemmen voor een nieuw parlement. Drie weken geleden won de rechtsradicale partij van Marine Le Pen... verpletterend de Europese verkiezingen. Meteen daarna besloot president Macron om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Die parlementsverkiezingen verlopen in Frankrijk in twee rondes.